Marjon Koekoek met het NOS Journaal. In de VS is een speciale missie er niet in geslaagd om een aanpak te vinden voor het terugdringen van de Amerikaanse staatsschuld. De commissie werd afgelopen zomer ingesteld nadat er met veel pijn en moeite een akkoord was bereikt over de verhoging van het schuldenplafond. De supercommissie bestond uit zes democraten en zes republikeinen en had als taak om 1200 miljard dollar aan bezuinigingen te vinden. Maar de partijen komen er samen niet uit. Als er over een jaar geen evenwichtig pakket aan maatregelen is, dan wordt automatisch bezuinigd op allerlei zaken. President Obama heeft de Republikeinen al gewaarschuwd dat hij zijn veto uitspreekt als ze dat willen veranderen. De Republikeinen zijn bang dat algemene bezuinigingen ook defensie zullen treffen. President Obama heeft premier Rutte uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Volgende week dinsdag gaat Rutte met minister Rosenthal naar Washington. Er wordt onder meer gesproken over de schuldencrisis, de situatie in de Arabische wereld en de NAVO-top volgend jaar in Chicago. Ook de economische banden komen aan de orde. Nederland is voor de VS in grootte de negende handelspartner. De Belgische koning Albert gaat vanaf morgen praten met de zes onderhandelaars die betrokken waren bij de jongste poging om een regering te vormen. Gisteravond heeft formateur Di Rupo zijn ontslag aangeboden. Hij was er niet in geslaagd om de zes partijen op één lijn te krijgen bij de onderhandelingen over de begroting. Eerder was er wel een akkoord over de heikele kwestie van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Koning Albert houdt het verzoek tot ontslag van Di Rupo in beraad. Hij vraagt de zes partijen actief mee te denken aan een oplossing. De koning ontvangt de onderhandelaars vanaf vandaag in het kasteel de Siergnon in de Ardennen, waar hij herstelt van een neusoperatie.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 Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et comme si j'avais pris la mer. au vent de la nuit, ferme les yeux. Et comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent.